Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Ziggo kampt met een grote storing. Op verschillende plekken in het land werkt het internet via het kabelnetwerk... en vaste telefonie niet meer. Mobiel internet en mobiel bellen zouden wel werken. Vanochtend werden Ziggo-klanten in Limburg en delen van Noord-Brabant... ook al getroffen door een storing. Ondanks een eerdere melding van de provider... dat de storing aan het begin van de middag vrijwel verholpen was... komen er nog altijd klachten binnen. Libië lijkt op weg naar een nieuwe burgeroorlog. De regering in Tripoli heeft een offensief aangekondigd tegen krijgsheer Haftar. Vandaag werd er gevochten bij het vliegveld ten zuiden van Tripoli. De VN-missie in Libië heeft gevraagd om een wapenstilstand om gewonden te kunnen helpen. Sinds donderdag zouden 23 doden zijn gevallen. Het meeste geld dat de gemeente Den Haag per abuis heeft overgemaakt... is weer teruggestort. Gisteren werd bekend dat Den Haag per ongeluk 2,5 miljoen euro had overgemaakt... aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. Ze hadden recht op een premie, maar kregen een veel hoger bedrag. Intussen is ruim 2 miljoen euro teruggestort, de rest volgt morgen. De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door Alberto Bettiol. Achter de 25-jarige Bettiol, die zijn eerste profzege vierde... eindigde Asgreen als tweede. De Noor Christophe werd derde, net voor Mathieu van der Poel. In de eredivisie heeft Feyenoord de derde plek weer overgenomen van AZ. In Venlo werd met 3-0 gewonnen van VVV. Het was de eerste uitoverwinning voor de Rotterdamse club in vier maanden. Andere wedstrijden van vandaag. Emmen won met 2-0 van Heerenveen. En in Zwolle won PEC met 5-0 van Fortuna Sittard. Op dit moment wordt er nog één wedstrijd gespeeld in de eredivisie. Vitesse PSV. En die wedstrijd is om kwart voor vijf begonnen. Het weer de rest van de dag is het droog en zonnig. In het zuiden kan een bui ontstaan. Morgen in het noorden droog en zonnig. In het zuiden mogelijk opnieuw wat buien. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een auto met pech heeft het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam...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 Johnny en ik kennen elkaar al sinds 1995 en ik heb het voorrecht om regelmatig met hem te werken. Ik snap niet dat deze man nog nooit is doorgebroken in Europa. Hij is niet in een hokje te plaatsen en zijn optredens barsten van de energie. Dit is een Canadese klasbak die het publiek in een mum van tijd naar zijn hand zet. Ik opende met een live uitvoering van de Delbert McClinton song Every Time I Roll the Dice waarna Johnny vervolgt met het door hem zelf geschreven A Woman Like You. Dat Johnny Reed ook heel ingetogen te werk kan gaan hoor je in Dance With Me. Dit is ook een song door hemzelf geschreven en die voor hem de grote doorbraak in Canada betekende. This one's dedicated to the other ladies here tonight on behalf of all the boys. This one's for you, missus. Have I told you? Have I shown what I'm feeling when I I don't get home till it's cold and dark outside. But baby, here we are. We're together all alone. We finally found a moment baby, what we got here is all. In dit eerste uur ook de vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand. En de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Christy Jean groeide op met het rijden van een pick-up truck op het platteland van Texas. Met de middengolf radio afgestemd op traditionele countrymuziek. Ze absorbeerde de geluiden van haar moeder en vaders muziek en de landelijke invloeden die haar omringden. Als onafhankelijke geest probeerde Christie de wortels van haar land te verwerpen en waagde ze zich in de richting van rock'n'roll, muziektheater en zelfs een beetje opera. Uiteindelijk heeft ze die strijd opgegeven. Luister maar naar haar prachtige vertolking van I Love You Thousand Ways, waarmee ze terug in de moederschoot van de countrymuziek is. blijven in Texas. Luister maar naar Holly Tucker. met de act van de maand. Vanaf begin jaren 80 raakte George Strait bekend. De teller staat inmiddels op 60 nummer 1 hits en het begon allemaal met Unwound, waarmee hij 1981 bleef steken op een zesde plek in de charts. Luisteren naar 17th Avenue Revival van de Oak Ridge Boys lijkt een beetje op het vastleggen van de act in zijn natuurlijke omgeving. Het is het geluid van een ervaren groep die van elke minuut geniet. Brand New Star is daar een treffend voorbeeld van. There's a brand new star up in heaven tonight Shining down on us, glorious and bright I'm gonna miss you every day But I know brand new start up in heaven tonight. There's a peace in my heart, moving on, a calm in my conscience that my song. No longer will you struggle, no longer will you fight. There's a brand new star up in heaven tonight. Let the love shine down sunshine Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. I'm gonna miss you every day, but I know that you're alright. There's a brand new start up in heaven tonight. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine down. Let the love shine. up in heaven Oh, yeah. Als ik Ray Charles zeg, dan denk jij waarschijnlijk onmiddellijk aan I Can't Stop Loving You. Toch is dit niet het origineel, want de song werd geschreven en vertolkt door Don Gibson. Op de andere kant van het singeltje stond O Lonesome We gaan terug naar 1957. De original van deze week. time in mei staan de D-Lines op de Nederlandse podia. Als je naar Holly de Hustle luistert, is er maar één advies. Gaan. Heet van de naald. Her dad bred quarter horses that would never win. Her mother left them when she wasn't She fell in love with him, a desperate kid. They lived out of a Seville, driving through the western states. In Los Alamitos, he got into a scrape. He got shot in a motel, but she escaped. Oh, the hustle. Holly the hustle. Holly the hustle. Holly the hustle got beat up by a man in El Paso. She misjudged. She was 19 with two broken ribs, three busted fingers. up in Phoenix and worked a married man. Took him for 60 grand. She moved to Pasadena and it worked the same. But he left her in the Santa Anita Inn, drunk and blue. so Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Met de prachtige meerstemmigheid, de gekke pedalsteelpartijen en vingervlugge fiddlelicks komt de countrymuziek echt tot leven. Zoals de Drentse formatie Ramblin' Boots zelf zegt, this is country music. on earth was trouble. If only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger. This ain't a word cancer in a song. And telling folks that Jesus is the answer, they're up wrong. It to music, and we do. Do you like to drink a cold one on the weekend and get a little loud? Do you wanna say I'm sorry or I love you, but you don't know? turning veelzijdigheid staat voorop bij de Ramblin' Boots, zowel in muziek als in samenstelling, zodat op ieder country evenement de juiste setlist tevoorschijn te halen is en muzikaal bijgedragen kan worden aan de juiste sfeer. De winnaar van twee Nederlandse awards laat zich nogmaals horen met 1983 en Sold. free. I was a random man without a thought or care. But then one day I caught a glimpse of you, your gold brown eyes shining bright and true. You stole my breath away, and I had to stop and stare. no contest with the ruby red lips, blonde hair, blue eyes, and I'm about to bid my heart goodbye. Yeah, we found love the auction block, and I hold her heart away. And we still laugh about the way we met that day when I said, Hey, pretty lady, won't you give me a sign? give anything to make your mind on mine. I do your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have it, she's a one of a black and She's an eight, she's a nine, she's a ten, I know. She got ruby red lips, blonde hair, blue eyes. And I'm about to be in my heart goodbye. Dit was het blokje Country uit eigen land. Texas zit in Christie's stem en dat geeft de band zijn authenticiteit en karakter. Een recensent merkt op dat Christie zingt alsof Patsy in haar is gereïncarneerd. Zover gaat ze zelf niet, maar ik kan me de vergelijking wel voorstellen. I'm having a party all by myself. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. is de titel van mijn programma. Met die titel en de hulp van Laurie Buckland sluit ik dit eerste uur af.